Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. De verdachte die in Parijs is opgepakt vanwege de schietincidenten in de afgelopen dagen... was eerder ook al betrokken bij geweld. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls gezegd. Abdelhakim Dekkar werd in 1998 veroordeeld voor zijn betrokkenheid in de zaak Remopin... waarbij in 1994 vijf doden vielen. Dekkar zou toen wapens hebben geleverd. Hij werd gisteravond aangehouden in een auto in een parkeergarage... nadat hij daardoor een passant was herkend. De man was half bewusteloos, mogelijk na een overdosis medicijnen. Dekker werd direct in verband gebracht met de incidenten... maar er moest eerst DNA-onderzoek worden gedaan. Dat heeft nu uitgewezen dat het om één en dezelfde persoon gaat. Hij zou maandag een fotograaf hebben neergeschoten bij de krant Libération. Daarna sloeg hij toe in het zakendistrict La Défense. Daar raakte niemand gewond. De Nederlander Jan Seybrand is niet voorgedragen om het centrale bankentoezicht van de Europese Centrale Bank te gaan leiden. De ECB heeft Danielle Nouy uit Frankrijk naar voren geschoven. Later beslist het Europees Parlement over de voordracht. De Française is nu toezichthouder bij de Bank van Frankrijk. Ze werd al gezien als favoriet omdat het Europarlement de voorkeur geeft aan een vrouw. En ook leken de kansen van Seybrand kleiner omdat voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep al een Nederlander is. Eind volgend jaar neemt de ECB het toezicht over op de 130 grootste banken van de eurozone. Dat toezicht is nu nog een taak van de nationale banken. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. De tweede play-off wedstrijd tegen Jordanië eindigde in een 0-0 gelijkspel. De eerste wedstrijd had Uruguay al met 0-5 gewonnen, waardoor de Zuid-Amerikanen al vrijwel zeker waren van het ticket. Het weer, een gebied met regen en soms natte sneeuw trekt over het midden en zuiden. Het noorden houdt het droog, minima liggen rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. En dan wordt het hooguit 6 graden.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 Tennessee. Her home is on the south side, just beyond the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. editie, september 1963. En zij zongen daar het aloude en overbekende Memphis, Tennessee. En de man die je nu gaat horen is een, tijdgenoot van de Beatles. Eric Burden, hij is op dit moment in Nederland. Dat wil zeggen, misschien moet hij nog komen. Hij gaat in ieder geval een aantal optredens de komende dagen doen. Zaterdag staat hij in Den Haag aan het Paard van Trooien. Morgenavond in de metropool in Hengelo en vanavond in Heerlen... in de Rabozaal van de Parkstad Limburg Theaters. En ik meen me te herinneren dat dit destijds de achterkant was van eh, Bring It On Home To Me. Die eh, single van The Animals. Want die heb je gehoord met de zang van Eric Burden. En die Eric Burden dus eh, vanavond in Heerlen voor een optreden in de Rabozaal van de Sparkte, Parkstad Limburg Theaters, al daar in, in Heerlen dus. En morgenavond Hengelo en de avond erop dan is die te horen en te zien in het Paard van Troje in Den Haag. Dit is een nieuwe zangeres. Een nieuwe zangeres uit Engeland, Marika Heckman. Uit Engeland komt eh, Marika Heckman. En ze is eh, een tijdje geleden ook al in Nederland geweest voor een optreden. Maar toen ging het nog om een voorprogramma van uh, een andere zangeres... namelijk Laura Marling, die toen in Utrechtse Tivoli optrad. Marika Heckman is nu bezig met het uitbrengen van eigen materiaal. Een EP'tjes eruit gekomen. En op die EP staat het nummer Cinnamon, wat ik je net heb laten horen. De Beatles, die krijgen nog een paar keer te horen voordat het 6 uur is... voordat het Radio 1-journaal begint. Maar nu nog even de nacht denk anders. Eh, een track van dat album The Beatles at the BBC Volume 2. Een song die je ook ongetwijfeld kent in de uitvoering van Ray Charles. I got a woman, town. She's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman, way town. She's good to me. Oh yeah. my baby. I, am a loving man. Say I got a woman way across town. She's good for me. Uh, oh yeah. Say she loves me early in the morning just for me. Oh yeah says you love me early in the morning just for me. familia viajero. Verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias. Corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Por nada olvides pero lo que sienten mis paisanos. Seguro te anda de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Een eigen tweeling. De gezusters Caroni, oftewel eh, Las Hermanas Caroni. Zo is dan de officiële groepsnaam van deze twee zusjes. Met het nummer Puente Carreto. En dat is te vinden op een behoorlijk recent album. Buella is de titel daarvan. En die werd voorafgegaan door eh, de Beatles. De Beatles met dat eh, beroemde stuk... Waar ook Ray Charles uh, destijds hoge ogen mee gooide. I Got a Woman. Dadelijk hoor je Alex Roeker met een liedje van ramse Shaffi, of hoewel. Dat zijn twee liedjes van ramse Shaffi verweven tot één geheel. Dit is Hoeveel ik. duidelijk zijn. Het is te wenden op Reflection. Reflection, dat is dan weer de titel van een nieuw album. Een nieuw album van het eh, Vlaamse gezelschap uh, Hoever Vonnek. Ik had het al over eh, Alex Hoek. Eh, en die, dat, dat liedje van Alex Hoeker, of die twee liedjes van uh, eh, Ramse Shaffi die gezongen worden door Alex Hoeker, die staan op een tribute-cd, om maar zo goed Nederlands <laughs> woord te gebruiken. En die cd die heet Leven. Daarop zingen een hoop Nederlandse artiesten liedjes... die ooit bekend zijn gemaakt door Ramse Shaffi. En de uitvoering is wat beter geslaagd dan de ander. De scene heeft een hele mooie versie gemaakt van Zing, huil, bid, lach, werk en bewonder. En Alex Schroeker heeft ook iets heel moois gemaakt. train naar het noorden en ze komen samen. Alex Schroeker. Je stond kunnen elkaar na in de ondergaande zon. Toen ik klein was, in de trein naar het noorden. Onbewust besefte ik dat het nu voor mij begon. Hoewel ik klein was, in de trein slaapgebedje. Zo hard als ik maar kon, omdat ik klein was in een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap in de schoot van een wagon. Toen ik klein was in de trein naar het noorden. voor mij nog steeds op een wegstervend perron. Omdat God ons gebedje niet verhoort. Ze komen samen, niet meer terug. Ik was de zon, jij was het land. Ik kuste je velden, ik kuste je strand. Ik was de man, jij was de vrouw. Ze komen samen, niet meer terug. Alex Roeka, trainer uit Noorden. Ze komen samen liedjes van Ramses Shaffi. En die dramaserie die op tv zal worden uitgezonden... moet je nog even opwachten. wachten. In januari dan zal eh, Ramses, de dramaserie, op de buis te zien zijn. De Beatles... in de radiostudio's van de BBC op 16 juli 1963. Please Please Me, wat op dat moment ook een eh, grote hit was. De Beatles dus live at de BBC en tot zes uur nog zo'n eh, vier tracks. Als alles mee zit en als alles volgens draaiboek verloopt. Hier in de nacht ging de anders bij de Varen op Radio 1. Dus dadelijk... Het leukste uit Sprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Wat uitgezonden is op Radio 2. Met daarin onder andere het optreden van The New Shining. Je hoort de columns van Wim Daniels en Hans Leppes. En natuurlijk is er ook het cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar voordat je Hans Leppers hoort, nog eentje uit de jaren 60 van Brainbox Down Man. is een man eh, van wie ik een grote fan ben. Een man die ik al jaren op tv zie, die elke keer weer raak schiet. Ik mag deze man, hij ontregelt hij zichzelf. Hij heeft inzicht en lak aan politiek correcte meningen. Maarten van Rossum was dus afgelopen dinsdag bij Pauw en Witteman. Er werd hem de vraag gesteld of hij geld ging geven voor de Filipijnen. Hij dacht even na en toen kwam de volgende zin over zijn lippen. Ik heb het er nog even met mevrouw over gehad... en er is geen enkele garantie dat het geld goed besteed wordt. U mag best weten, ik ben geschrokken. Niet dat hij het met zijn vrouw heeft overlegd, dat ontroert mij zelfs een beetje. Dat hij dan bromt dat ze er helemaal naast zit en dat het zus en zo is... en dat iedereen het toch weet. Dat hij dan naar haar luistert en dan toch maar het plastic van het gewone vuil Zoiets. Nee, ik ben geschrokken van het stukje dat er geen enkele garantie is dat je geld goed besteed wordt. Er zijn geen garanties dat je geld goed besteed wordt bij een goed doel. Geen certificaten, geen gelikte brochure met mooie houten hutjes... met een grote zak rijst. Kijk, dit gaan we met uw geld doen. Geen accountantverklaring na afloop. Er is niet eens, iemand, die eens iemand die zegt als het op de plek aankomt. Je zal er nooit meer wat van horen. Nooit. Nee, Maarten, je hebt een punt. Er zijn geen garanties. Die zijn er ook niet als je zonder condoom neukt. Zelfs niet met je eigen vrouw. Dan is er geen enkele garantie dat je drie dagen later nog zonder pijn kan plassen. Nooit. Het blijft altijd een gok. Maar daarom stop je toch niet met het grote piemelfestijn. Er is geen geen enkele garantie dat je morgen nog een vrouw hebt. Geen enkele. Ze kan vanavond iemand ontmoeten die net iets vaker onder de douche gaat dan jij. En ja, slaap je weer tien jaar alleen. Maar wantrouw je haar daarom elke dag? Er is geen enkele garantie, Maarten, dat je altijd maar blijft mopperen. Het zou zomaar kunnen dat je morgen wakker wordt... met je goede been uit bed stapt en denkt... wat een heerlijk land is dit. Ik hou van dit leven. Ik word operazanger. Dat kan, Maarten. En dan hoeft helemaal niemand je meer. Want de kans dat jij een goede operazanger wordt... is nog kleiner dan dat je geld op Giro 5 en 5 bij een Filipijn terechtkomt. Er is geen enkele garantie, maar blijf je daarom voor de zekerheid elke dag in bed liggen? Je kan zomaar 50 euro overmaken op Giro 555. En wie weet komt er een kommetje reis terecht bij een man in de Filipijnen die ligt te creperen. Het punt is, wil je de gok nemen? Wil je een heel klein inimini beetje van je westerse welvaart weggeven... voor een hele kleine kans dat je iemand helpt? Je reiskostenvergoeding. Dat is alles wat ik van je vraag. Dat je je reiskostenvergoeding voor je aanwezigheid... bij Paulus die Weizmann aan Giro 555 geeft. Nee, eens die gok. Gewoon omdat je een vrouw hebt gezien met een dood kind in haar armen... en omdat die brompot in je denkt, kut, dat is toch wel heel zielig. Dat je denkt, daar zou ik niet mee willen ruilen. Dat je tegen elke logica in toch geld stort... omdat de beelden gewoon te erg zijn. En je moet toch iets doen zonder garantie. Ga naar Paulinus und die wijze kerel. Zeg dat je je vergist hebt en voor het eerst van je leven naast zit. Ik heb het gevoel dat zo'n natuurramp een test is. En kijk je in onze mensenziel. Ik word dinsdag wakker, lekker lang onder de douche. En dan sta ik in mijn ijskoude badkamer... en ik pak de handdoek van de centrale verwarming... en wikkel me in een warme mantel. Ik zet een kop espresso met mijn Italiaanse designapparaat... en in de Volkskrant zie ik een foto van Filipijnen die winkels plunderen. En man rent weg met een ventilator. Een ventilatorjatte, terwijl je huis door een orkaan is weggevaagd. En ik denk, zoek het uit daar. Maar ik denk ook, zouden wij zoveel beschaafder zijn... als er echt een ramp is. Dus ik heb toch maar gestort op Giro 555. Zonder enige garantie. Dank jullie wel. Het gaat niet goed met Albert Heijn. Albert Heijn, de grootste supermarkt van Nederland... kwam deze week met nieuwe cijfers. Waaruit blijkt het omzet en marktaandeel van het bedrijf zijn gedaald. Wat is er aan de hand met de succesvolle grootgrutter... en wat moet er nu gebeuren? Ik praat over de situatie met Herbert van Kleisterveen. Hij is marketing manager van Albert Heijn Aanholt. Meneer Kleisterveen, welkom. Ja, dank u wel. Uw marktaandeel is gekrompen. Hoe kan dat? Ja, wij moeten helaas eh, concluderen dat wij eh, vanwege de crisis... veel klanten hebben verloren aan de pauperwinkels. Aan de? De pauperwinkels, eh, al die Lidl, eh, de opendoospaleizen... Hè, waar je vijf kippen en een accuboormachine kan kopen voor een tientje. Eh, hartstikke mooi, hè, maar waar mensen aan voorbij gaan... is dat die accuboormachines vaak onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Oké, u, u, heeft het over de crisis. Maar luister nou, deze week is bekend geworden dat Nederland uit de recessie is. Economische groei afgelopen kwartaal. U heeft er gewoon niet van meegeprofiteerd. Nou ja, laten we die groei niet overdrijven. Hè? Dat is uh, eh, 0,1 procent. Dat is natuurlijk niks. Nou, hallo, dat komt neer op 400 miljoen euro. Noem het maar niks. Ik, ik heb dat niet. Nee, nou ja, dat is jouw keus. Ehm om even op ons marktaandeel terug te komen. Eh, we gaan er wat aan doen, hoor. Wat kunnen wij verwachten? Nou, we gaan nog meer inzetten op klantvriendelijkheid. Hè. Het moet echt een ervaring zijn om door de Albert Heijn te lopen. Hè. Dat noemen wij de ah erlebnis hm. Nou... Verder zetten we in op eh, ambachtelijkheid. Hè? Vers van het land. Dat is eh, ontzettend veel vraag naar op dit moment. En waar moet ik dan aan denken? ambachtelijke Red Bull. Oké. Ja, lokaal geproduceerd. Hoi. En vegetarische Toblerone. Mooi. Ja, puur en eerlijk. Oké. Ja, en we gaan sowieso heel erg inzetten op, eh, op hels. dat is ook echt een thema. Waarop? Hels. Hels. Gezondheid. Oh, health. Ja, hels. Ehm, nou ja, daar bouwen we een campagne omheen met eh, promotiedames... die de mensen in de winkels gaan overtuigen van het belang van goede voeding. Promotiedames. Ja, de, de Hells Angels. Ehm Verder blijven we ons natuurlijk richten op eh, de gemaksconsument. Hè? Mensen met weinig tijd, daar doen we al veel voor. Met magnetronmaaltijden, et cetera. En voorgesneden blokjes kaas. Wat ik persoonlijk, als ik even mag, nogal absurd vind. Ik bedoel, als je al geen tijd hebt om een mes en een plank te pakken... en even een paar blokjes kaas te snijden... heb je toch al geen tijd voor gezelligheid? en is het voor belachelijke efficiëntie. Ja, dan ben ik erg benieuwd wat jij van onze nieuwste innovatie vindt. Eh, dat wordt echt iets heel bijzonders. En jij hebt de primeur hier, zal ik het vertellen? Heel graag. Nou, het nieuwste product dat vanaf januari 2014 bij Albert Heijn te krijgen is... is een drol. Een drol? Dolf, heb jij enig idee hoeveel tijd een mens in zijn leven bezig is met spijsverteren? Eh veel. Jeppers. Nou, en daarom komen wij met kant-en-klare exemplaren. hè? Die kunnen zo in het potje. Nou, de liefhebber kan voor de vorm nog even een papiertje langs de bil doortrekken... en je kan weer achter de laptop. Dit meent u niet? We komen in eerste instantie met eh, drie smaken. Eh, gezonde spijsvertering, ongezonde spijsvertering en rode kool. Ongelooflijk. als het aanslaat komen er meer. Eh, denk aan obstipatie, voedselvergiftiging en vezelrijk dieet. Ik weet genoeg. Nou, verwachten we erg veel van. tot slot heel even zou ik nog even iets uit willen leggen. Ik merk in contact met klanten dat er erg veel onduidelijkheid is... over de geschrapte worteltjes die wij verkopen. De geschrapte worteltjes? Ja, wij verkopen in het groentevak zakjes met geschrapte worteltjes. Oké. Ja, nou, die zijn niet geschrapt. Die zijn niet geschrapt? Nee, althans, ze zijn natuurlijk wel geschrapt. Anders noemen we ze niet zo. Maar ze zijn niet geschrapt. Als in, we verkopen ze nog steeds. Dank u wel. Ja. Dus daar was een beetje onduidelijkheid over. Mensen die dachten dat ze geschrapt waren. Ik snap eh, het. maar ze zijn niet geschrapt. Nee, oké. Okay. ze gewoon. We dus kunnen, schrappen is, is, geen, geen sprake. Nee, nou ja, de woordjes zelf fysiek zijn wel geschrapt, maar ze verkopen ze nog wel. Nog Ik, ja. Dank u voor de komst. Veel succes. alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. For I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got, I'll give to you. kont is eigenlijk kut. Wat? Niet kut in de zin van dat het niks is... maar kont is in oorsprong een woord voor het vrouwelijk geslachtsdeel. In het Engels zeggen ze ook nog kont tegen kut... met de uitspraak kunt. De Brabantse verkleinvorm van kont is ook kuntje. In Brabant doen ze het daarom ook nooit op zijn Grieks, maar op zijn Brabants. Het huidige fenomeen schuren, waarbij jongens op de dansvloer... met een kruis tegen de kont van meisjes schuren... is instinctief een heel primitieve dans... een soort terug naar de wortels van de taal. Over dat thema, de wortels van de taal... houdt het Genootschap Onze Taal vandaag in Breda... haar tweejaarlijkse congres. Ik ben er één van de sprekers. Het is nu bijna kwart voor twee en ik ben nog in Utrecht. Om half vier moet ik in Breda mijn voordracht houden. De oplossing is een taxi. Dat is een raar woord, taxi. Het is een verkorting van taximeter, de meter die de tax, de belasting meet. De taxichauffeur is dus de belastinginspecteur... die me zo meteen naar Breda kachelt, want chauffeur betekent eigenlijk warmstoken van het Franse chauffeur. Breda is de Bredaanse A, het brede water. A is water, verwant aan het Latijnse aqua, het Franse O. Breda had dan ook Bredo kunnen heten, zoiets als Bordeaux... dat de boord van het water betekent. Utrecht is ook al een waternaam. In Utrecht zit traject verborgen. U-traject, de plaats waar het vroeger mogelijk was om het water over te steken. Het woord water zelf betekent nat. Vandaar dat ze in het Engels nat ook wet noemen. Het is een gekke wereld, een wereld van de woorden. Dat hebben ze bij Philips eindelijk ook beseft toen ze een nieuwe slogan bedachten. Een slogan is oorspronkelijk een strijdkreet. Het woord komt uit het Keltisch zoals dat vroeger in Schotland werd gesproken. Slogan, zeiden de Keltische Schotten en vervolgens sloegen ze erop los. Want dat doe je na een strijdkreet. Bij Philips is de nieuwe strijdkreet Innovation and You. Ooit hadden ze Let's Make Things Better... waarmee het leek alsof ze voor die tijd altijd prutswerk hadden afgeleverd. Daarna werd het Sense and Simplicity. Dat klonk als Sex in the City. En prompt kwam Philips toen ook met een erotisch massageapparaat op de markt. De Warm Intimate Messenger, afgekort de WIM. Maar dat werd een flop. Dat werd een flop, mensen wilden het niet. De echte Wim werkt toch beter, dachten ze misschien. En nu is er dus Innovation and You. Ik vind het een goede slogan, want dat you kun je uitbreiden tot joehoe... waarmee je aangeeft dat je vindt dat je die strijd al ongeveer gewonnen hebt. Het getuigt van zelfvertrouwen. Joehoe is ooit spontaan ontstaan, net als de uitroepen au en jipje en oeps. Je zegt die uitroepen vanzelf. Maar je hebt ook uitroepen die ergens van zijn afgeleid. Olé bijvoorbeeld gaat via het Spaans terug op het Arabisch en betekent Allah. Of al die voetbalsupporters dat in de gaten hebben... als ze olé, olé, olé aan het zingen zijn, betwijfel ik. Ik geloof dat Geert Wilders het wel eens ooit ergens heeft staan meezingen. Olé, olé, olé, olé. Dat is vier keer Allah. Merkwaardig is dat kut alleen het Nederlands kont is geworden. In het Engels heet een kont bottom en ass en in het Duits aars. Daar komt dan weer ons woord aarzelen vandaan, van aars of aars. Iemand die aarzelt, twijfelt en loopt figuurlijk wat achteruit met de kont naar achteren. Het mooiste woord om uit te leggen dat onze woorden wortels hebben is eenvoudig. Eenvoudig is in feite niks meer dan één keer gevouwen dan moet er natuurlijk ook iets zijn dat twee keer gevouwen is... en een stuk moeilijker is. Dat is diploma, waarin die duo is en ploma van een Grieks woord komt dat vouwen betekent. Vraag het vandaag voor de aardigheid eens aan iemand. Weet je waar het woord eenvoudig vandaan komt? Nee, zal dan de reactie zijn. En dan zeg je, één keer gevouwen. De ander zal verbaasd zijn, wat ook een mooi woord is. Verbaasd. Wat zouden daarvan de wortels zijn? Verbaasd. Ik ga het vragen. En groet u met de nieuwe strijdkeet van Philips. Innovation en joehoe!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 En dat werd door de column van Wim Daniels uitgesproken afgelopen zaterdag in Spekers met Koppen. Je hoorde ook nog de stem van Alfred Gerald met een Beatle-compositie. Kent By Me Loved was het cabaret van Spekers met Koppen. Onder andere Dolph Jansen was erin te horen. En je hoorde ook nog de column van Hans Lebbes. En het optreden van de New Shining. Dat allemaal in Spekers met Koppen en de New Shining... Die kon je horen met het nummer Out of My Hands. aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 weer een nieuwe aflevering van het vaderprogramma op Radio 2. De Beatles... You know, baby, it's a getting late. Just wait till I. Letters aan de BBC. In 2 juli 1963, toen werd dit opgenomen. En straks na het nieuws van 6 eh, uur nog een trek van die dubbel cd die vorige week verscheen. De, BBC, de, Beatles at de BBC, volume 2. Het is een nieuw Nederlands gezelschap. Ze noemen zich Icarus. Lady Dandelion. caress you dance the nights away while I am watching you in a corner in a chair. you don't seem to care, you just play your record like you do. Echo is never there to stay. You have always been off guard. And every time she is the one, the same old song had just begun. Cause she can't win your mij betreft wel wat meer aandacht hebben. Icarus, de naam van deze ehm, Nederlandse band Icarus. Een mythologische figuur waarnaar de band zich heeft genoemd. een Lady Dandelion, de titel van het nummer. Dadelijk, na het nieuws van uh, uur met Dorald Megens... nog een Beatle-nummer, maar nu eventjes iets van Sting. Mooi nummer is dit. It's not the same moon. van zijn meest recente album The Last Chip. Did you ever hear the theory of the universe? Where every time you make a choice, a brand new planet gets created. Did you ever hear that theory? Does it carry any sense that a choice can split the world in two? Or is it all just too immense for you? That they all exist in parallel, each one separate from the other, and every subsequent decision makes a new world, then another. And they all stretch out towards infinity, getting further and further away a man to reconsider his position and try to spin the world back to its original state. It's not a scientific proposition, and relatively speaking, you're late. It's not the same moon in the sky, and these are different stars, and these are different constellations from the ones that you've described. Different rules of navigation, strange coordinates and lines. A completely different zodiac of unfamiliar signs. It's not the same moon in the sky, and those planets are misleading. I wouldn't even try to take a bearing are a reading. Just accept the things are different. You've no choice but to comply. When smarter men have failed to see the logic as to why it's not the same. It's not the same. Oh.